this, this, this is This is Fisher. Hi, this is David Guetta. we are Swedish House Mafia. Your destination for the best beat. 538 Dance Department. By Armin Van Buren. Het heerlijke avondje is gekomen. Van deze drie uur heb je de hele week liggen dromen. En nu Sint en Piet bijna het land weer verlaten... kun je weer dansen met al je maten. Oké, genoeg gerijmd voor vanavond. Welkom bij een nieuwe Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buren. En straks om 11 uur heb ik een hotmix voor je van de Belgische Odimel. Je komt deze zomer niet om hem heen op festivals in Nederland. En ook tijdens ADE stond hij bijvoorbeeld bij Awakenings en Intercell. Vanavond dus in deze show. Maar ik trap hem af met Empire of the Sun en Alive, de Alok remix. Hoor je nu in Dance Department. Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buren. Je hoort de Sound of the Police van Don Diablo. Heb je trouwens gehoord hoe het trio Rufus Du Sol een gigantisch record heeft behaald... met het verkopen van tickets voor hun wereldtour? Ze verkochten maar liefst 750.000 tickets. En daarmee hebben ze een eh, nieuwe, hele hoge lat gelegd in de dance-industrie. De tour is vanwege hun vijfde studioalbum, waarvoor ze al een Grammy-nominatie kregen. In mei staan ze zelfs twee keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. Wees er snel bij. Tickets zijn in de verkoop gegaan, maar kunnen inmiddels wel uitverkocht zijn. Dance Department dus. We gaan verder met Fed Legrand en Mr. V. Back and Forth, de Tony Romero remix. Let's go. your neck. Funky fat beats, what you expect? Mr. V, so if you're ready, we gon' see your body, your hands. I said your hands. If you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go to a place where you've been before. Old school to the new, it's time to go to a whole new level. A little more bass and a little more treble. Cause motherfuckers don't understand. Mr. V got the mic in his hands to go. Cause we on course, better yet, on track like a jockey to a horse. Move. New York. Department. Kijk heel even in de app inbox. Hey Armin, ik kan niet wachten op de jaarmix van dit jaar. Wanneer komt die? Nou, zaterdag 27 december hoor je hem. Drie uur lang, de allerbeste dance tracks van 2025. Eh, en Saskia stuurt net terug van een Sinterklaasfeestje met familie. Was iets te rustig voor mij. Nu lekker wat BPM's door de speakers met Dance Department. Lekker Saskia. Dan zul je deze ook wel waarderen. We draaien hem al een aantal weken. Jamback en Positive in Dance Department. Camino en Belong to Me in 538 Dance Department. Ik gok dat we over een jaar of tien weer een hoop nieuwe producers en DJ's kunnen verwelkomen in de muziekwereld. Een softwareontwikkelaar heeft namelijk een synthesizer voor peuters ontworpen. En je kan hem zelf 3D printen. Je hebt er wel wat extra hardware voor nodig om hem te kunnen laten werken. Maar vervolgens kan jouw peuter kennis maken met digitaal muziek produceren. Leuk toch? Misschien wat fijner om aan te horen thuis dan de hele dag Baby Shark. Dit is Dance Department. Hier iets wat ik ook wel eens draai in een State of Trance. Nieuwe plaat van Skytech en Amber Revival. End of Time. light by candlelight. I find insight, fundamental movement. Hmm. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep. weed when I need to, and I need to get some rest. Yo, where's the sex? I confess, I burned a hole in the mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three, I pull back the duvet, make my way to the refrigerator.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 Disclosure tekende voor de remix van Fateless Insomnia. Het origineel komt alweer uit 1995. Onze Daddy Trance heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. Afgelopen ADE kwam die bij ons langs in de studio vanuit de Johan Cruijff Arena. Onze back-to-back werd ineens ook een back-three-back toen ook Oliver Heldens uh, joinde. En die hele set staat gewoon voor je klaar op YouTube. Zometeen hoor je de Marlon Hofstad remix van Robin en Dopamine. Maar eerst een andere nieuwe. Marlon Hofstad en Pieter Xan met Hold You Close hoor je nu in Dance Department. cool. about to go down. Hey, this is Fisher. Hi, this is David Guetta. Hey, we are Swedish House Mafia. Yo, this is Tom Dollar. Your destination 538 Dance Department. By Armin van Buren. Geen zin om het huis uit te gaan of ben je onderweg in de auto? Het maakt allemaal niet uit. Welkom op onze dansvloer. Hier is iedereen welkom. En het mooie is, alles is gratis hier. Ik ben Armin van Buren. Welkom bij uur 2 van Dance Department op 538. En straks om 11 uur is onze mainstage weer goed gevuld tijdens de hotmix. We hebben de Belgische DJ Odi Mel te gast. Hij is een grote opkomende naam en gaat jou ervan overtuigen dat we niet zonder hem kunnen in 2026. Dit uur ook nieuwe muziek voor je van Artbat, Eli Brown en Adriatiek. Maar ik trap hem af met Camel Fat, Coachella en Yellowwitz. Goddess. White Warning in Dance Department. Eindmuziek en Soleil met We Talk About Dreams, de Joris Vorn remix. Nou, terwijl jij een heerlijke zaterdagavond hebt, is dit weekend wel een stuk minder lekker voor de voormalige bedrijfsmanager van Eric Prits. Erik eh, klaagt hem namelijk aan voor meer dan een kwart miljoen dollar. Blijkbaar heeft de voormalig manager van Eric Prits zichzelf eh, een beetje veel geld toegeëigend, waar hij geen recht op zou hebben. Al slaapt deze man waarschijnlijk al heel slecht. Calvin Harris krijgt nog 22,5 miljoen dollar van dezelfde man. Wij zeggen sterkte namens Dance Department. We gaan verder met Adriatiek, Ubik, Vincent Vossen en Never Alone. forgerai. Sim. 538. Hoor de muziek van goede vriend en collega Ruben de Ronde samen met Triads en Doubt. Tijd voor weer een nieuwe Worldwide Warning. We draaiden de track vorige week voor het eerst en kwamen mega veel positieve reacties op. terwijl Lucas zich klaarmaakt voor zijn vaderschap, brengen ze godzijdank ook nog nieuwe muziek uit. Dit vinden wij de belangrijkste nieuwe dance track van deze week. Zet hem harder voor Lucas en Steve en Good Times. 538 Dance Department. Night bij 538 Dance Department. Kijk heel even in de 538 app inbox. Hey Armin, net terug van een verjaardag. Nu lekker after op de bank met jou op de radio. Thanks voor deze heerlijke muziek, dat zegt Amber. En Maarten die stuurde ook een berichtje. Die zei, ik ben de afgelopen weken veel afgevallen. En ik ben gezonder gaan leven. Dankzij jouw fotoshoot in de Men's Health, Armin. Dankjewel voor de inspiratie. Lekker bezig, Maarten. Je mag trots zijn. En je weet, ook dansen verbrandt kilocalorieën. Dus nu verder met James Hype en Behavior.